Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een nieuwe missie naar Afghanistan is alleen mogelijk als er extra geld naar Defensie gaat, zegt voorzitter Snels van de militaire vakbond AFNP. Volgens haar is de rek bij Defensie eruit. Het kabinet stuurt volgend jaar mogelijk 100 tot 150 militairen naar Afghanistan voor een NAVO-trainingsmissie. De belasting voor Defensie is volgens de vakbond groot, omdat die militairen ook moeten worden afgelost. Net over de grens bij Heerlen heeft een Duitser gisteravond drie mensen neergestoken. Kort daarna werd hij op een snelweg doodgereden. Volgens de regionale omroep L1 nam de man in Heerlen een taxi naar Aken. Daar aangekomen wilde hij niet betalen en stak hij de Limburgse taxichauffeur in zijn buik. Daarna stak hij nog een andere automobilist en een vrachtwagenchauffeur neer. Toen de dader wegvluchtte stak hij de snelweg over en werd hij doodgereden. De neergestoken vrachtwagenchauffeur is in levensgevaar. De automobilist is zwaar gewond. Met de Limburgse taxichauffeur gaat het naar omstandigheden goed. Minister Timmermans heeft de Egyptische ambassadeur ontboden. Aanleiding is de veroordeling van de Nederlandse journaliste Rena Netjes door een Egyptische rechtbank. Netjes kreeg tien jaar cel omdat ze valse informatie zou hebben verspreid en de verboden moslimbroederschap zou hebben geholpen. Ze mocht de uitkomst van het proces in Nederland afwachten. Volgens Timmermans is er niet voldaan aan de vereisten voor een eerlijke rechtsgang. De meeste zonnestudio's laten minderjarigen gewoon gebruik maken van een zonnebank, ook al mag dat niet van de wet. Uit onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat jongeren in 75% van de gevallen onder de zonnebank mochten. Sinds 2007 is dat voor minderjarigen verboden, omdat uit onderzoek blijkt dat bij het gebruik van zonnebanken op jonge leeftijd de kans op huidkanker met 20% toeneemt. Het weer, veel zon, maar in het noorden en oosten ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het is 18 tot 22 graden. Morgen meer bewolking en buien. Het wordt morgen ook iets koeler. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 I feel the sound sound buzzing in my head. And like a bomb down. Listen to the beat. beat of the sound sound buzzing in my head. My head like a bomb down. A bit of a sound sound buzzing in my head.